Kasper Meijer met het NOS-journaal. Schrijver Salman Rushdie is een dag nadat hij werd neergestoken van de beademing gehaald en hij is aanspreekbaar. Dat bevestigt zijn agent aan het Amerikaanse persbureau AP. Rushdie werd vrijdag tijdens een lezing in de Amerikaanse staat New York neergestoken. Hij liep leverschade op en zal waarschijnlijk een oog moeten missen. De aanvaller is meteen na het incident opgepakt. Hij is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Uit analyses van zijn sociale media blijkt dat de verdachte sympathie heeft voor het Sjiïtisch extremisme. In Soedan zijn meer dan 50 mensen omgekomen bij overstromingen door zware regenval. Duizenden huizen raakten onder water. Het regenseizoen in Soedan begint meestal in juni en duurt tot september... met pieken in augustus en september. Dit jaar is de regenval bovengemiddeld. De VN is bezorgd en zegt dat sinds mei naar schatting 38.000 mensen zijn getroffen... door de hevige regenval in het Oost-Afrikaanse land. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten enkele honderden mensen vannacht buiten slapen. Ze konden afgelopen dag niet meer doorstromen naar een andere opvanglocatie. Het COA noemt de situatie zeer zorgelijk. Het aanmeldcentrum is al maandenlang regelmatig overvol. In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen al zo'n 40 mensen buiten. Al was dat vrijwillig en niet omdat er geen plaats was. Bij een tankstation bij het Limburgse Wittem is een man onder zijn eigen auto terechtgekomen en levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens persbureau ANP viel hij uit zijn rijdende auto... en kwam hij daarna onder het voertuig terecht. De brandweer haalde de man onder de auto vandaan... waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe dit allemaal kon gebeuren. Het weer, de temperatuur daalt vannacht langzaam naar een graad of 16 tot 20. Komende dag opnieuw een warme dag met 30 tot 34 graden. Door een hogere luchtvochtigheid zal het broeierig aanvoelen. Na het weekend iets lagere temperaturen en dan ook mogelijk wat buien.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 of giving up Follow this broken compass And I try to find a light to The dawn after the darkest dusk again Are you out of your mind? Don't you dare fall behind It's a mess down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?